Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam, Den Haag en Utrecht zegt dat Koningsdag relatief rustig is verlopen. In Rotterdam en Den Haag waren wel wat opstootjes... maar over het algemeen was de sfeer goed en beheersbaar. In Amsterdam moest aan het eind van de avond de ME in actie komen op de Albert Kuipstraat. Volgens omstanders gebeurde dat nadat een paar honderd mensen om een auto van de handhaving stonden... meldt stadszender AT5. De auto zou flink beschadigd zijn. Het vuur in de zuidelijke Iraanse havenstad Bandar Abbas brandt nog altijd. De brand brak uit na een explosie in een container en is overgeslagen naar andere containers. Volgens persbureau AP zouden chemische stoffen zijn ontploft... die worden gebruikt voor de productie van raketbrandstof. Zeker 14 mensen kwamen om, ruim 700 mensen raakten gewond, melden Iraanse staatsmedia. Brandweerkorpsen uit heel Iran worden ingezet om de branden te blussen. Gisteravond werden nieuwe explosies gehoord in de haven. Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO een plaatsvervangend leider. Het is Hussein al-Sheikh die al jaren een prominente rol speelt in de beweging. Hij is een vertrouweling van de 89-jarige Mahmoud Abbas, de huidige leider van de PLO en president van de Palestijnse autoriteit. Sheikh vindt samenwerking met Israël noodzakelijk, zodat Palestijnen een beter leven krijgen. En in Spanje heeft FC Barcelona de beker gewonnen. En de finale werd Real Madrid na verlenging met 3-2 verslagen. Bij de Catalanen stond Frenkie de Jong in de basis. Bij Real Madrid kreeg verdediger Rudiger vlak voor het einde van de wedstrijd nog rood. De speler was al gewisseld, maar gooide iets op het veld... omdat hij het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 3 tot 8 graden.